Van twee uur. Noor van Kam met het CNRS Journaal. hoge snelheid tegen een pomp van een tankstation reed... probeerde zelfmoord te plegen. Dat heeft hij tegen de politie gezegd. Door de klap ontstond brand. De schade was groot, maar doordat de noodstops op de benzinepompen werden geactiveerd... kon het vuur de brandstoftanks niet bereiken. Toen de politie bij het tankstation in Gouda aankwam... lag de man van 33 bewusteloos in zijn auto. Hij raakte alleen gewond door zijn elleboog. De man zit vast op verdenking van poging tot doodslag en brandstichting. Rusland en de VS onderhandelen over een bestand in Syrië. Volgens de Amerikaanse minister Kerry wordt er morgen verder gepraat. Staakt het vuren moet humanitaire hulp aan de bevolking in belegerde steden mogelijk maken. President Obama reageerde voorzichtig op het nieuws. Hij is in China voor de G20-top. Obama wees erop dat eerdere bestanden zijn mislukt. In de Gelderse gemeente Doesburg is vanmorgen de bliksem ingeslagen tijdens een kerkdienst. De kerk werd ontruimd en de dienst lag zo'n drie kwartier stil. Onduidelijk is nog of de inslag schade heeft veroorzaakt aan de kerk. Door het onweer zat een deel van Doesburg al kort zonder stroom. Enkele tientallen kilometers verderop, in een omnijkerk, veroorzaakte het weer ook problemen. Tientallen bomen woeien om en bij verschillende huizen en boerderijen zijn pannen van het dak gewaaid. In Kampen is vannacht een 17-jarig meisje van een fiets getrokken en verkracht. De politie heeft op de plaats van het misdrijf uitgebreid onderzoek gedaan met speurhonden. De fiets van het slachtoffer is ingepakt om sporen veilig te stellen en meegenomen voor onderzoek. Het onderzoek heeft uren geduurd, meldt RTV Oost. De politie vroeg automobilisten die langsreden of ze iets hadden gezien. Het weer tot besluiten vallen stevige buien, soms met onweer, maar de zon schijnt ook af en toe. Vooral aan zee staat er veel wind en het wordt maximaal 20 graden. Ook morgen nog wat buien, het wordt iets warmer dan vandaag. Vanaf dinsdag veel zon en zomerse temperaturen. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A12 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Utrecht bij Voorburg. Daar staat 2 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Lunette 3 kilometer. En verder is er veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden.